De brand van zondagavond in het Sint-Jans gasthuis in Weert... is vermoedelijk veroorzaakt door roken in bed... De politie van Noord-Limburg heeft het technisch onderzoek afgerond. Het vuur ontstond in de kamer van een 69-jarige patiënte op de hart De vrouw raakte zwaar gewond en is later overleden. Israël moet de blokkade van de Gazastrook opheffen. Anders kunnen de banden tussen Israël en Turkije niet worden hersteld, dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op de Israëlische aanval op een hulpconvooi waarbij negen activisten werden gedood, onder wie zeker vier Turken. De twee Nederlanders die bij de actie werden opgepakt zijn door Israël vrijgelaten. Ze zijn met de bus naar het vliegveld gebracht. De Nederlanders hebben twee dagen in een Israëlische gevangenis gezeten. In Lelystad is een man van 19 neergestoken nadat hij twee scooterrijders op een fietspad had aangesproken op hun rijgedrag. Hij werd na de opmerking geslagen en gestoken. De man ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De politie van Lelystad is nog op zoek naar de scooterrijders. Een stichting in Utrecht heeft een plan gepresenteerd om het middenschip van de Domkerk te herbouwen. Het middenschip werd tijdens een zware storm in 1674 verwoest en is nooit meer herbouwd. De stichting wil vanaf 2013 een middeleeuwse bouwplaats inrichten tussen de Domtoren en de kerk. Alleen oude bouwtechnieken zullen worden toegepast. De bouwplaats wordt dan tegelijkertijd een toeristische attractie. Belangstellenden kunnen een kaartje kopen voor de bouwplaats en zien hoe er vroeger werd gebouwd. De opbrengst van de kaartverkoop moet genoeg zijn om het project te bekostigen, zo denkt de stichting. Het weer, vrij veel zon, alleen in het oosten is er wat bewolking. Het is 17 tot 22 graden.